Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaanoever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Sinds de oorlog in de Gazastrook is ook het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever opgeleid. Geregeld zijn Palestijnse dorpen het doelwit van kolonisten die hun illegale nederzettingen willen uitbreiden. Premier Netanyahu heeft de aanval van vandaag scherp veroordeeld. Net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist. Vorig jaar zei hij nog na een vergelijkbare aanval dat dat Palestijnse dorp moest worden uitgeroeid. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers heeft belaagd. Hij heeft het vooral gemunt op fietsers die s'nachts alleen rijden. Eerder deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken op een weg richting het Science Park, maar ze wist te ontkomen. De politie heeft een verdachte in beeld en heeft een foto verspreid. Volgens de Telegraaf gaat het om een voormalige TBS'er. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft vanavond voor het eerst weer opgetreden. Vanwege een vereidelde terreuraanslag werden vorige week drie concerten in Wenen gecanceld. De zangeres stond vanavond in een uitverkochte Wembley in Londen. In de derde voorronde van de Europa League heeft Ajax na strafschoppen gewonnen van Panathinaikos. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-0 voor Panathinaikos... terwijl de eerste wedstrijd in Griekenland in 1-0 voor Ajax was geëindigd. De strafschoppenserie werd zenuwslopend. Ieder team moest 17 penalties nemen, dus ook de keepers kwamen aan de beurt. Uiteindelijk won Ajax met 13-12. Door de overwinning zijn de Amsterdammers door naar de play-off ronde. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten gaat het regenen. Het is dan 16 tot 20 graden. Morgen een regenachtige dag. Tijdens een bui is het een graad of 19. Als het droger is ongeveer 21 graden. In de avond mogelijk nog wat zon in het westen en noordwesten.